much, you're never a king snake. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Vijf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositieleiders in Egypte hebben vertrouwen in de beloftes van het leger... over een overgang naar democratie. Google-manager en jongere-icoon Wil Gonim noemt de houding van de militaire top bemoedigend. De militairen hebben een overgangsregering gevormd... met veel voormalige medewerkers van Mubarak. Volgens hen is dat nodig voor de stabiliteit van het land. Gonim heeft daar begrip voor. Gisteren kondigden de militairen een nieuwe grondwet aan waarover het volk mag beslissen. Ook ontbonden ze het parlement en beloofden ze binnen zes maanden verkiezingen. De noodtoestand die 30 jaar geleden onder Mubarak werd ingevoerd is niet opgeheven. Mogelijk wordt die de komende tijd gebruikt om stakingen te verbieden en Egypte weer aan het werk te krijgen. Veel werknemers eisen nu salarisverhogingen... en het vertrek van managers uit de tijd van Mubarak. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB begint vandaag met acties... tegen de geplande bezuinigingen op het openbaar vervoer. Trams en bussen rijden niet of minder vaak en ook op de metro vallen ritten uit. In de spits varen niet alle ponten tussen het Centraal Station en Amsterdam-Noord. Amsterdam is de eerste van de grote steden waar actie wordt gevoerd. Morgen is Den Haag aan de buurt, woensdag Rotterdam. Het kabinet wil 120 miljoen euro besparen op het openbaar vervoer in de drie steden. Daardoor zouden veel tram- en buslijnen wegvallen en zouden de routes korter worden. Irene Wust is in Calgary met overmacht wereldkampioen allround schaatsen geworden. Het is haar tweede wereldtitel. De eerste haalde ze in 2007. Voor de afsluitende 5000 meter had ze een voorsprong van 15 seconden... op titelverdedigster Martina Sablikova. De Tsjechische kwam vier ronden voor het eind ten val... waardoor Wust ruim vier seconden voor haar finishte. Sablikova werd in het algemeen klassement nog wel derde. Christine Nesbit uit Canada werd tweede. Marit Leenstra werd vierde. Jorien Voorhuis zesde en Diane Valkenburg achtste. Bij de mannen ging de wereldtitel naar de Rus Ivan Skobrev voor de Noor Havard Bukko. Het brons was voor Jan Blokhuizen. Koen Verwij, die voor de slotrit nog tweede rond stond, werd vierde. Wouter Olleheuvel werd achtste en Rens Rotteveel tiende. Het weer in de loop van de ochtend eerst in het westen, later ook in de rest van het land regen. Plaatselijk regent het flink en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. Door de jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Liene als een baken voor de luisteraars. Ah, je hebt A, de Liene en B, de muziek. Ze is A, de kwaad en B, een beetje laat. Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6, is de geest weer uit de fles. Ah, ze is een parel in de mediawoestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Mm. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? welkom terug, lieve luisteraars. Eh, terug in het laatste uur van deze goede nacht. Dus het is alweer bijna morgen en dat, eh, dat verzorgt Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Afijn, goedemorgen. Um, eerst even de afdeling rectificaties. Woedende reacties vorige week geheel en al terecht. Mea ma culpa, mea ma mea maxima culpa. Want, eh, wat heb ik gedaan? Ik heb eh, de The Day the Music Died gesitueerd in 1958. Ja, toen hadden Buddy Holly en zijn kompanen gelukkig nog een jaar te gaan. Konden ze mooie muziek opnemen. Eh, want in 1959 eh, vond het dramatische vliegtuigongeluk plaats... waardoor ons wellicht heel wat muzikaal moois ontnomen werd in één klap. Nou, ik zal niet zeggen dat zal nooit meer gebeuren, want ik vertrouw mezelf niet zo erg met cijfers. Eh, maar ik zal mijn best doen. Even kijken, dat hebben we opgelost. Oh ja, Gary Moore, dat moet ik ook nog eventjes eh, een beetje inhalen. Want Gary Moore is ons ontvallen. Eh, en dat gebeurde eh, net op het moment dat de vorige muziekhoek... die van een week geleden, eigenlijk al helemaal in de stijger stond. Dus ik kon daar weinig aandacht aan besteden. Dat ga ik heel snel goed maken. Niet door die eh, eeuwige hit van hem te laten horen. I Still Got The Blues, ook niet mis, maar ik vind deze veel leuker. Hij was nog maar een jaar of 18 toen hij toetrad tot de groep Skid Row. En daar zou later op een ingewikkelde manier eigenlijk Thin Lizzy uit voortkomen. Gaan we een andere keer over praten. Skid Row was een hartstikke leuk beentje. Gary Moore kon spelen als een beest. En dat is te horen in An Awful Lot of Women. thinks do shit to its style. Walk in to keep you on the boil. Not a woman is my woman child. Makes you wanna shout, Zoe. not think she knows is love. There ain't no doubt about it. Longs to me. She's the only woman I'm thinking of. much got a sweet disposition. She makes love in any position. She's much more than just a pretty smile. Not for a woman, this my woman, child. Makes you wanna shout, Zoe. Only thing she knows is love. There's no doubt she belongs to me. She's the only woman I'm thinking of. drives me wild. Everything she does, shit to it style. Walking softly, you see on the ball. Now for a woman is my woman child. Makes her wanna shout, Zoe. Only thing she knows is love. There's no doubt she belongs to me. She's the only woman I'm taking off. She's the only woman I'm taking off. The one and only woman I'm taking off. Nou, tot, uh, tot zover uh, onze korte hommage aan uh, de ons ontvallen gitarist, meestergitarist Gary Moore. Dan eh, gaan wij eh, uitgebreid in op Valentijnsdag. Want dat is het op dit moment talloze blijken van, eh, van waardering, van liefde, van affectie. Het liefst anoniem, want zo hoort dat dan. Eh, die, die gaan als een golf over de hele wereld eh, over. Nou, ik wens jullie allemaal een lawine van, van, van betuigingen... van ware affectie, van ware liefde. Maar goed, midden in die lawine zetten wij een kleine dam neer. En die dam die eh, werpen wij op omdat we vinden dat er al eh, genoeg liedjes... ja, dit is nou helemaal een muziekhoekje... dat er al meer dan genoeg liedjes zijn gemaakt over de liefde. Eh, en stukken minder liedjes bestaan er over... nou, haat wil ik het niet noemen, maar laten we het houden op iemand niet zo heel erg mogen. Nou, Zullen we die dan midden in die lawine van affectie opwerpen... en een paar liedjes laten horen die over het tegenovergestelde gaan van, van elkaar houden? Een meester daarin is Tam Lehrer. Ik heb hem al vaker laten horen. In de vroege jaren 50 maakte deze wiskundeprofessor in Amerika... in eigen beheer een, eh, een soort mini-LP'tje... Uh, eh, en dat zou het begin worden van een eh, ontzettend interessante carrière. Ik denk dat mensen als Randy Newman een hoop van Tom Lehrer geleerd hebben. Ehm, ik wil eh, om te beginnen in het kader van de eh, anti-liefdesliedjes... laten horen Tom met I Hold Your Hand in Mine, Dear. I I hold your hand in mine, dear. press it to my my joy would be complete, dear, if you were only here. But still, I keep your hand as a precious souvenir. I get blood stains on my tie. I'm sorry now I killed you, for our love was something fine. Until they come to get me, I shall hold your hand in mine. Tom Lehrer I hold your hand in mine there. Deze meester van het anti-liefdeslied eh, komt straks nog terug in het eh, muziekhoekje. Voor die tijd Cat Stevens met eh, ook zo'n prachtig lied... waaruit blijkt dat je iemand toch niet helemaal zo ziet zitten. I love my dog as much as I love you. En gaandeweg het liedje blijkt dat die hond eigenlijk veel liever is dan die ander. as much as I love for you. But you may fade, my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you make fade, my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. much as I love you. You make think my dog will always come through. I love my dog, baby. I love my dog. I love my dog, baby. I love my dog, baby. I love. My... I love my dog. Cat Stevens in het begin van zijn eh, carrière in de jaren 60 in het kader van de anti-liefdesliedjes. Ja, ter gelegenheid van Valentijnsdag eh, doen we lekker dwars. Tom Lehrer nog een keer met eh, When You Are Old. En Gray. Ook zo'n liedje waarvan je denkt, nou, ze kunnen het best met elkaar vinden. Maar pas op. Since I still appreciate you, let's find love while we may. Because I know I'll hate you when you are old and gray. So say here and now. I'll make the most of that. Say you love and trust me, for I know you'll disgust me when you're old and getting fat. An awful debility, a lessened utility, a loss of mobility is a strong possibility. In all probability, I'll lose my virtue virility, and you your fertility and desirability. And this liability of total sterility will lead to hostility and a sense of futility. So let's act with agility while we still have facility, for we'll soon reach senility and lose the ability. Your teeth will start to go, dear. Your waist will start to spread. In twenty years or so, dear, I'll wish that you were dead. I'll never love you then at all the way I do today. So please remember when I leave in December, I told you so in May. Dat was eh, voor de tweede keer eh, in dit rubriekje Tam Lehrer. We gaan door met Bill Cosby, een Amerikaan die ik eh, helemaal nooit leuk heb gevonden. Terwijl Amerika daar heel anders over denkt. Ik kon met name slecht tegen dat belerende toontje in die gezellige familieserie van hem. Waarin die, hoe heette die dokter ook weer? Oh ja, dokter Huxtable speelde. Ehm, in de jaren 60 was hij eigenlijk wel enigszins eh, leuk. In de serie I Spy speelde hij de helft van een detective duo. En ja, daar kon hij zijn komisch talent veel beter in kwijt. In diezelfde periode maakte hij een LP. Rond 1968 was dat. En... Uh, Daarop staat een nummer eh, van de onverwachte klasse. nummer dat door een heleboel mensen is uitgevoerd. Maar hij doet het wel heel erg goed. Get out of my life. Get out my life, woman. I don't love you no more. I said, get out my life, woman. I don't love you no more. I said, get out my life, woman. I don't love you no more. And another thing, give me my clothes woman. I'm walking out the door. I said, don't hold my clothes from me, woman. I'm walking out the door. He don't love you no more. If you treat somebody right in the beginning, you wouldn't have this trouble. don't love you no more. on you, woman. Gonna hold my head up high. I said I'm walking out the door, woman. Gonna hold my head up high. He don't love you no more. Don't stand there crying and asking me the reason why. taking a lot of torment and torture from your woman. No, sir. Nothing anymore. Instead of taking a lot of torment and torture from your woman, no, ma'am. Not anymore. I found me a new woman that I love and adore. I said bye bye, baby. I have to smile this time. I said bye bye, baby. I have to smile this time. My new woman kinda loves me, and she's all mine. Nou, zo vind ik eh, Bill Cosby prima te pruimen in een anti-liefdesliedje. Ehm, nu we toch met eh, anti-Valentijns eh, liedjes bezig zijn... is toch een mooi alibi, denk ik, om J.J. Kale te laten horen. nog één liedje eh, in, als, als, als tegenkracht in de Valentijnsbeweging. Dat is, eh, hoewel we in dit eh, rubriekje altijd oude meuk, zoals Adeline dat noemt, draaien, is redelijk recent. Het is Lily Allen en Smile mag echt niet ontbreken in dit thema. Tot volgende week. la la. dank, Jan Emaus. Eh, wat een heerlijk liedjes allemaal bij elkaar. Eh, ik zat te denken, de hele nacht zit vol met eh, mooie muziek. Goed, herinnert is zich nog die tandarts uit Nieuwstad in Limburg? De buurman van Bart Oostindi. Nou, die zat ooit in de Janse Baggenband. En een paar jaar geleden, op zijn 25-jarig jubileum als tandarts... vierde hij dat met een prachtig album met allemaal Limburgse artiesten en de titel is Pien, oftewel Pijn. Daar heb ik heel veel van gedraaid. Maar goed, hij heeft nu iets heel bijzonders geschreven, vind ik. Een bijzonder carnavalsliedje. Eh, eh, eh niet, een feestliedje, maar een liedje dat het, dat trieste, tragicomische gevoel beschrijft... Eh, van de dinsdagnacht om 12 uur, om middernacht, als carnaval weer is afgelopen. Nou, het liedje verhaalt over een vastlovend die haar carnavalsmake-up dan gaat afsminken. Het geel, het groene, het rood, afdouchen. En nu? Ja, nu moet ze weer wachten tot volgend jaar. Ehm, Evert die, eh, is ooit begonnen, volgens mij, in de muziek... Eh, als, als lid van een dweilorkest met de heerlijke naam de Aspro Broes. De Aspro Bruisjes, haha. En nu noemt Evert de band eh, achter... nou, de, de band van dit nummertje, de ziepenkroepers. En een ziep, dat is een groot En een ziepekroeper, is iemand die er gedesoriënteerd doorheen kruipt. Hier is afgeschminkt. Het is gedaan, voorbij het zit erop. Lopen we recht en niet meer op de kop. Voorbij voor een jaar en af I love. Afgeet het geel. Geel, geel, geel. Ook af het groen. Groen, groen, groen. De lippen blieven rood. Rood, rood, rood. De douche beste bloot. Spuit weg de jeuk van de schmink. Door haar de gouden trouwerink. Voorbij voor een en af, met dat Af Afgeet het geel, geel, geel, geel. Ook af het groen, groen, groen, groen. De lippen blieven rood, rood, rood beste bloot. Lot gewoon douche weg, de kroon. Broes weg, de hele vieze oor. Voorbij voor een jaar en af, met dat talaf. Af geeft het geel, oog af het gruis. how to speak publicly. I have received. Perhaps he should change jobs. And what if my husband were a king? My husband has seen everyone. Insert them into your mouth. Enunciate. He hasn't seen me. I can cure your husband, but I need total trust was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Well, why are you here then? Because I bloody well stammer. Do you know any jokes? Timing isn't my strong suit. Your methods were unorthodox and controversial. No, no, no, Up comes your royal highness. It's actually quite good fun. Yes. Oh. Art thou afeared? It's your peculiar. I take that as a compliment. War with Germany will come, and we will need a king whom we can all stand behind. He's afraid of his own shadow. The nation believes that when I, I speak, I speak for them, but I can't speak. You could do it. You needn't be governed by fear. It'll be like mad King George the Stammer. Get up! You can't sit there! Get up! Why not? It's a chair. That, that is St. Edward's chair. People have that... carved their names. Listen to me! Listen to me! Why should I waste my time listening to Because I have a voice! Yes, you do. Your greatest test is yet to come. What's he say? I don't know, but he seems to be saying it rather well. Your first wartime speech. Broadcast to the nation and the world. This great time of crisis. However this turns out, I don't know how to thank you. is the bravest man I know. I intend to be a very good queen, to a very great king. Forget everything else and just say it to me. The King's Speech. Ja, een heerlijke film. Het is een hele fijne, <clears throat> pardon, <clears throat> crowdpleaser. Het is mooi historisch. Het is waar gebeurde verhaal over een hele bijzondere vriendschap... tussen twee heel verschillende heren. De ene werd tegen wil en dank koning... omdat zijn broer, die het met een twee keer gescheiden vrouw aanlegde... en moest aftreden toen hij voor die vrouw koos en niet voor het, voor het koningschap. Prins Albert, hertog van York, Bertie voor naaste familieleden. Ja, die wilde liever niet op de troon, omdat hij zo vreselijk stotterde. Maar ja, nu moest hij wel. En zijn vrouw gaat daarom op zoek naar een goede logopedist... en komt dan terecht bij de Australier Lionel Loke. Zijn man natuurlijk met hele andere conventies, uit een hele andere cultuur... veel egalitairder. Goed, een man die beseft dat stotteren in het hoofd en in het hart zit... en zelden te maken heeft met mechanische stoornissen. Maar ja, daar wil die Bertie natuurlijk helemaal niets van weten. Geen gevroet in zijn verleden zijn jeugd. Hè, met zijn veel afwezige ouders, de dood van een broertje... ellende vanwege het stotteren, de beugels om zijn x-benen recht te krijgen. Nou ja, het lukt die Leuk om via omwegen toch het vertrouwen van die Bertie te winnen. Ondertussen koning uh, George VI. En ja, dat stotteren, stotteren toch onder controle te krijgen. Zodat bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... Eh, ja, eh, de koning als een echte leider het Britse volk kan toespreken. Nou ja, dat krijg je dus ook aan het einde van de film te zien... met de juiste dramatische muziek hè, van componist eh, Alexandre Desplat... en met een full blast dosis sentiment. Ja, kan je anders zeggen. Eh, het is een prachtige film die eh, vooral gaat over het ontstaan... van die hechte vriendschap tussen die twee mannen. Colin Firth, hè, die heeft dan een Golden Globe voor zijn rol ontvangen... is genomineerd voor een Oscar. En die Australische acteur Jeffrey Rush is, die is genomineerd voor een Oscar... voor de beste mannelijke bijrol. Hè, eindelijk mag ik eens een Australiër spelen eh, als Australiër, eh, las ik ergens dat hij zei. Nou, ze verdienen het allebei hoor, die Oscar, want ze spelen het fantastisch. Je, je voelt gewoon dat deze acteurs door het spelen in deze film... ook echt een vriendschap hebben gekregen. Overigens zijn allebei rollen eh, allemaal perfect bezet. Hè. Je hebt Michael Gambon als een strenge George V, de vader van Bertie. Je hebt Helena eh, Bonham Carter als zijn beminnelijke vrouw. Derek Jacobi als die afschuwelijke bisschop. Maar eh, bij één acteur had ik toch wat moeite. Dat was Timothy Spall. Niet dat hij niet goed speelt, maar hij speelt Churchill. Maar ja, ik had nog steeds het gevoel dat ik naar die slechte Peter Pippeling zat te kijken. Weet je wel, dat hulpje van Voldemort uit de Harry Potter-serie. Die doet alsof hij Churchill is. Nou ja, goed. De dialogen uit de film zijn bijzonder sterk en vaak behoorlijk hilarisch. Valt echt wel wat af te lachen. En toen ik las dat de King's Speech oorspronkelijk als toneelstuk geschreven was... ja, toen viel er echt een... Eh, een kwartje. Eh, schrijver is David Seidler, die als kind ook stotterde... en voor wie King George de, de zesde een soort rolmodel was. Overigens had hij... Uh, <clears throat> sorry, had hij eh, van zowel eh, de Queen Mom, dus eh, King George vrouw... als van de nakomelingen van Lionel Locke toestemming gekregen voor dit scenario. Enfin, wat, wat verder? Uh, nou ja, het ziet er allemaal fantastisch uit. Hè? Prachtige beelden, prachtig decor. Eh, die praktijk op van Look op Harley Street. Wauw, dat gebouw. De kleding, de kastelen, et cetera, et cetera. Alles picobello. En daarin dus een menselijk verhaal over vriendschap tussen twee heren. Een bromance, las ik ergens, heet dat tegenwoordig. Een ideale mannenvriendschap. Maar eh, het is net niet de karikaturaal. Het is geloofwaardig, het is respectabel. Eh, oh ja, ik las ook nog ergens dat je die vriendschap tussen eh, Lionel en Bertie... ook kan zien als een parabel over de oude wereld, Groot-Brittannië... in 1936 aan de top van haar macht... en de nieuwe wereld, waar egaliteit hoog in het vaandel staat. Dus lees Amerika. En daarom waarschijnlijk eh, zal deze film ook veel Oscars krijgen. Nou, we zullen het zien. Maar dan, hè, ik loop nagenietend het filmzaaltje van UPI uit... en ik stuit dan op een man van de NFS... de Nederlandse Federatie van Stotteraars... En hij probeert me iets duidelijk te maken. Maar hij stottert zo erg dat hij er niet uitkomt. Nou, dat vond ik wel heel confronterend. Ik wens iedereen die last heeft van stotteren ontzettend veel sterkte. En ga vooral deze film zien. Want dat is absoluut een steuntje in de rug. Volgende week hebben we weer live muziek. Even. Eefje, volgende week live in de Nacht van het Goede Leven.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 Ik blijf bij mij, mezelf, gewoon zo als ik ben. Want ik hou van jou. Betekent meestal Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Ik leef in een hel en ik verwacht van jou de hemel. Ja. Jij geeft de hel weg, dankjewel zeg, rot lekker op. Dat houden van een ander, dat heb jij alleen maar nodig. Omdat je niet genoeg kan houden van jezelf. Hou van jou joh, maak de ander overbodig. Ware liefde, geloof me, begint altijd bij jezelf, want ik hou van jou.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 Valentijnsdag, ja, ik moet er toch iets mee. Vond ik toch stiekem een beetje. En nee, ik denk dat heel veel mensen überhaupt naar Valentijnsdag kijken... en dan denken, ja, het moet maar. Nou, ik vind het wel iets heel erg overgewaaid van, eh, uit de steeds. Ik vind het helemaal flauwkul. Ik vind het leuk om er muziek over te draaien. Maar ga jij dan iets doen met Valentijnsdag? Ga je iets voor je meisje doen? Nee, ze is er niet. Oh, nou, dat nee. scheelt heel ja, gelukkig. hoef ik daar maar niet druk om te maken. <laughs> Maar ehm, wat, vind jij van Harry Eckers van dit nummer? Ja, ik vind in het begin lijkt hij een beetje Bram Vermeulen. Want eh, dat Haagse is even helemaal weg. Dat mis ik dan weer, wel weer. Nee, ik vind het heel goed. het mooi... Eh, ja, want dan, dat, ik, het zat gewoon in mijn hoofd en ik dacht, dit nummer moet ik draaien. En eh, ik, ik probeerde me voor te stellen wat jij ervan zou vinden. Ik kon het niet, oh, niet goed inschatten. Oh, nee. ik vind het erg leuk. Nou, dat is mooi. Want het leuke hiervan is, ik heb hem ook op een studioversie, maar die is helemaal niet leuk. Dus die is oh. helemaal niet leuk, want je hoort het publiek namelijk. En hij begint het liedje van ik hou van mij. Iedereen denkt, haha, die Harry. Maar langzaam maar zeker nou, gaat maar door, een paar kwinkslagen. En dan opeens dan kantelt hij in één of twee zinnen dat hele nummer naar iets... waar je opeens terugkijkt naar de rest en denkt... hé, hey, wat hij zegt is eigenlijk wel een beetje waar. En dat, ja, dat vind ik wel bijzonder. En, dat, uh, en dan is opeens het hele publiek ook stil. Ja. En dan is die klaar en dan is er een applaus. En dat vind ik heel erg mooi. Ik moet denken aan het liedje van... Eh, het is moeilijk... Uh, als je zo... Het is moeilijk bescheiden te blijven... Het is moeilijk Peter Blanke, moeilijk bescheiden te blijven als je zo knap bent als ik. Ja. Ik moest gewoon even denken. Goed. En <laughs> dan? Dan, eh, Sam Bean. Die maakt muziek eh, onder de naam Iron and Wine. Ja. jij, eh, ken je hem? Nee. Moet je even uit, uh, uitgaan. Denk je, ik, volgens mij is het niks voor mij, maar goed. Nou, zijn muziek die draaide ik al helemaal grijs, voor zover dat dan kan met een cd. en zijn laatste plaat is alweer vijf jaar oud. De Shepherd's Dog heette die, geloof ik. Maar gelukkig is er een nieuwe, Kiss Each Other Clean. Het is een mooie melancholieke man een mooie melancholieke cd. En die man heeft, die heeft een baard. Nou, ja. Er zijn wel meer eh, van geweest. Melancholieke mensen met een baard. Hij doet me af en toe denken aan George Harrison trouwens. En Walking Far From Home is de eerste track van die cd. En die zet gelijk eh, de sfeer neer. Okay. I was walking far from home Where the names were not burned along the wall Saw a building high as heaven But the door was so small, door was so small, I saw rain clouds, little babies, and a bridge that had tumbled to the ground. I saw sinners making music, and I've dreamt of that sound, dreamt of that sound. I was walking far from home. But I carried your letters all the while. I saw lovers in a window whisper, warn me like time, warn me like time. I saw sickness, blooming fruit trees. I saw blood, and a bit of it was mine. I saw children in a river but their lips were still dry, lips were still dry. I was walking far from home, and I found your face mingled in the crowd. So a boat full of believers sail off talking too loud, talking. and on and on. Saw a prisoner take a pistol and say, Join me in song, join me in song. Saw a car crash in the country where the prayers run like weeds along the road. I saw strangers stealing kisses living only their clothes, only their clothes. So a white dog chase its tail, and a pair of hearts carved into a stone. I saw kindness and to the lawn. Naked dancers in the city. How they spoke for us all, spoke for us all. I saw loaded linen tables and Nou, op het moment dat er een ernstige storing inbreekt op, op Iron and Mine, gaan wij op reis. Oye, Nando. Mira. Y después dicen que yo no la he hecho. loco? Solamente les voy a decir que. Escucha. Soy, soy la nueva revelación del género. Lo, lo que nadie se espera mañana voy. Caminando por la calle de la fama. ¿Quién soy yo? Ja, het is tijd voor ons eigen wereldnetje. Bellen met Cuba met Harriet Sanders... die nog uh, één keer wil genieten van het Cuba van voordat het geheel verandert. Amerikaniseert, Want dat is haar vrees. Nu Obama sinds afgelopen april alle Amerikaanse Cubanen vrij laat reizen naar Cuba. Nog eens even zien hoe deze mensen werden te overleven met al die beperkingen. Zo weinig geld. Zo afgesloten van de wereld. wereld. Nou, het wordt er af en toe te gortig. Hè, als voor de zoveelste keer internet weigert of het papier overal op is. Hallo, Cuba. Bent u daar? <laughs> Ha, Adeline. Hoe is het met je? Hoe is deze week gegaan? Een paardloze verbinding. Ja. Dus enorm veel retour, dus dan, dan, moet ik er niet te veel doorheen praten. Maar vertel eventjes, hoe was het je de, deze week? Ja. Eh, deze week ben ik eigenlijk blijven steken in een uh, heel klein gehucht. Eh, aan de zee, aan de zuidkant van Cuba, dat wil zeggen aan de Caribische kant. Tegenover, ehm, grofweg gezegd, Jamaica, Cayman Islands. Dus aan die kant van, eh, van Cuba zit ik nu. En ik ben eh, niet meer heel erg op de hoogte van wat gebeurt in de wereld. Want er is geen krant. Dus ik, ik kan je niet veel vertellen over eh, de wereld, maar wel over de rust van, van zo'n klein dorp hier. Ja, inderdaad. Uh, Mubarak, dat is misschien wel doorgedrongen tot Cuba... maar niet op die plek waar jij nu zit. He, want ik vroeg me af, eh, is dat nou inspirerend voor het Cubaanse volk? Dan zijn we gelijk eigenlijk bij de politiek beland. Eh, ehm, jij, jij ontdekt gaandeweg, je komt daar nou al eh, voor de zoveelste keer in Cuba... je bent nu alweer een, een, maand daar... dat er eigenlijk wel een aantal spelregels zijn... die je misschien als toerist niet zo snel opmerkt. Uh, een, een daarvan is het praten over politiek. Nou ja, Kijk, ehm, er is, eh, mensen zijn ontzettend verdedigend eh, eh, ten opzichte van Cuba. Ze zijn wel mopperig wat betreft de gebreken die hier zijn. Maar ze hebben enorme hekel aan buitenlanders die zich met Cuba bemoeien. Dus dat wil zeggen, er is natuurlijk al vanaf kleins af aan, vanaf het moment dat je op de lagere school zit, is er een enorme indo indoctrinatie ten opzichte van Amerika. Hè. Amerika is een helemaal foute boel. En um, als je hier je ideeën oppert over van ja, misschien zou dat en dat anderen kunnen, dan hebben ze meteen, staan ze op hun achterste poten en daar willen ze niks van weten. Ze hebben ze iets van, bemoei je, bemoei er niet mee. Dus eh, dat Nederland eh, op een gegeven moment heeft geweigerd om nog verder geld te geven voor de biennale in, in Havana, hè, wat ze een paar jaar geleden zijn ze daarmee gestopt, om eh, te zorgen dat de politieke gevangenen, de journalisten die hier in de gevangenis zitten, dat daar aandacht op gevestigd werd. Wat ik natuurlijk zelf heel goed vind van Nederland. Dat, dat vinden de Cubanen helemaal niks. Want dan zeggen ze van ja, eh, dat is een heel klein groepje mensen. En waardoor eh, de rest van Cuba laat je daardoor, daarvoor in de steek. Eh, als je iets geeft, hè, dus in dit geval laten we zeggen geld geeft aan de biennale in Havana, dan moet je daar niet iets tegenover willen stellen. Ja. Snap je? Dus geen, geen eisen stellen aan het land. Daar, het is gewoon een heel eigenzinnig volk. Als je me kan volgen. Ja, ja, ja, ja. ja. Ehm, ehm, maar heb je dan nergens... Proef je niet van, ik, dit, dit, dit, kan toch eigenlijk niet meer? Dit, dit, dit bijna nou, eh, vooroorlogs eh, bestaan hier, met al die schaarste. En is daar dan niet een, een, een gevoelen tegen? Ja, hoe moet je dat zeggen? Eh, ja, mensen zeggen van, ja, eh, in mijn hart ben ik een revolutionair. Maar, eh, en dan zeggen ze, ja, maar wat kan je er nou tegen doen? Of wat doe je er, wat ga je er tegen doen? Of hebben jullie plannen? want iedereen nou, echt wacht met grote smart op verandering. maar ze zijn allemaal als de dood, want het is gewoon een politiestaat. En je kan dus niet actie ondernemen, omdat ja, dus dat is ontzettend gevaarlijk. Je wordt meteen in de gevangenis gegooid als je, en iedereen verraadt elkaar. Dus ja, niemand doet iets. Een soort verlamdheid. Hè? Ehm, er komt in, in eh, komende april is het, een, eh, is het Prinsesdag hier, laat ik het zo even zeggen. En dan geeft Raul Castro eh, gaat allerlei nieuwe dingen introduceren. En daar zitten ze nu met smart op te wachten. Dus bijvoorbeeld, ehm, niemand heeft iets in bezit. Alles is alles is in bezit van de staat. Dus je eigen huis heb je niet. Je eigen auto heb je niet. Je eigen grond heb je niet. Nee, alles is van de staat. En de hoop is er nu dat dat gaat veranderen. Dat mensen hun eigen huis mogen bezitten en dat soort zaken. Oké, okay, ehm, over spelregels. Dit is de politieke spelregel. Eh, er zijn op, op meerdere gebieden spelregels. Eh, dat vond ik wel heel opvallend. Uh, vertel eens over hoe dat zit met dansen. Nou ja, kijk, eh, bijvoorbeeld dansen, dat is... Uh, als, je, als je salsa danst, salsa is natuurlijk een, eigenlijk een mannendans. Dus de man neemt de leiding en de vrouw die moet heel braaf volgen. En um, ja, dat, dat is eigenlijk een ontzettende strakke afspraak. jij moet doen wat de man zegt. <laughs> Min of meer. En ehm, eh, dat ziet er heel erg vrij en losjes uit, maar dat is het eigenlijk niet. En dat, dat, kan, je, dat kan je doorvertalen naar eh, eh, hoe het in, het in het huishouden gaat ook. en hoe de huwelijken zijn. Ja, de, de, de man eh, heeft het voor het zeggen. De man mag uitgaan, maar in feite moet de vrouw thuis blijven en het huishouden doen. En eh, dat zijn codes onderling, dat is niet geregeld, wat hier allemaal aan de hand is. Eh, mensen zijn ook vreselijk jaloers. Die huwelijken, uh, eh, daar, is een, daar speelt jaloezie een enorme rol. Dus uh, de mannen gaan vaak in hun eentje uit. En dan zitten de vrouwen thuis ongelooflijk te mopperen. En, en, en, en ja, hoe, hoe haalt die man het in zijn hoofd om zomaar uit te gaan zonder haar? Uh, weet je wel, dat soort dingen. Ja, ja. Maakte jij het ook niet van... Maakte jij het... een lawaai in het piepkleine donkere dorp. Oh. Ja. ja, ik hoor het. Eh, maar maakte je ook niet zoiets eh, van dichtbij mee? ergens waar jij logeerde? <laughs> Ja, ah, ik moest echt, ik heb echt zo moeten lachen. Want ik zit hier in een, in een guesthouse en die, uh, bij een echtpaardje. En die eh, zijn al vijf jaar niet uit geweest, want ja, die hebben geen geld. En eh, op een gegeven moment ging de, de, de, de host, dus de man des huizes, die, die wou meegaan met een van de gasten hier naar de disco. En nou joh, dat is een scène geworden, dat zou je echt niet voor mogelijk. De, de, de vrouw des huizes, die heeft gewoon eh, eh, een paar uur lang hier met een ongelooflijk zagrijnig lipje in een stoel gezeten en, en, en echt een eh, enorme scène getrapt. Dat die man het waagde om zomaar zonder haar eh, naar een discount te gaan. En eh, dus bijvoorbeeld 1 euro uitgeven, uh, bij wijze van spreken, aan een andere vrouw. Nou, het idee alleen was haar, dat ging haar echt veel te ver. Dus hij moest, ze gingen gewoon een aantal eisen stellen. Ze zei van, als jij morgen uitgaat, of als jij vanavond uitgaat, moet jij morgenochtend voor iedereen het ontbijt maken en het hele huis schoonmaken. <laughs> en ook heel erg vroeg opstaan. En dat heeft hij ook gedaan. Ik zag hem de volgende dag, heeft hij de hele dag staan dweilen, opruimen eh, schoonmaken. Nou, ongelooflijk joh. Ongelooflijk. Wat een blackmail. En zij, heeft, uh, zij was ook uh, s'nachts heeft ze tot drie uur hier buiten eh, op de veranda in een schommelstoel met al de kleren aangezeten. Net zolang tot die man thuis kwam. <laughs> nou, iets, iets, positiefs wat jij ervaart ook, is ehm, elkaar de ruimte geven, ook in fysieke zin. Dat is iets wat jou opvalt in, op Cuba. Ja, wat ik, wat, ik echt prachtig vind hier van mensen is um, uh, dat ze fysiek heel erg prettig zijn in elkaar de ruimte geven. Uh, dat we zeggen, in het verkeer, dus iedereen geeft jou voorrang. Dat, Weet eh, wel, dat, is, eh, dat is, heeft niet die agressie die je eh, in Europa vaak meemaakt. Maar is voorkomen van, oh gaat u vooral voor. En ook op de stoep zijn vaak smalle stoepjes. Je wordt nooit, uh, nooit botst iemand tegen je op. Het is heel elegant qua manoeuvreren ten opzichte van elkaar. Ik weet niet of jij in Nederland wel eens in een zwembad komt. Maar dan heb je ook van die, die half halfstarrigheid van de Hollanders. Die dan zo dwars door je heen gaan zwemmen. Nou dat zal je in, in Cuba nooit hebben. Iedereen iedereen swingt net zoals bij salsa. Dus heel erg mooi en elegant om je heen. Weet je wel, je, je wordt ooit op je tenen getrapt of dat soort dingen. Dat vind, vind ik zelf heel erg prettig. Ja, dat, is het niet gewoon een side effect van een, een maatschappij... waar eh, ook al werk je hard, kom je toch niet hoger op. En eh, dus is er geen stress. Du is er is ook geen reet, maar... Uh, in ieder geval geen stress en je hebt allemaal de tijd... en dat heb je waarschijnlijk ook wel in de winkels... dat het allemaal heel sloom gaat. Ja. Ja, in de winkels is het, is het abominabel traag. Echt. Want eerst, eerst wordt er altijd enorm... Als, als iemand in de winkel komt, gaat eerst de, de uitgebreid zoenen... en vragen hoe het met de familie is. En reuze gezellig. En het, het gaat vooral over de gezelligheid... en helemaal niet over uh, klantvriendelijkheid of eh, eh, iets verkopen. Dat is totaal ondergeschikt. Daar gaat het er niet over. Het is heel sociaal en ehm, die carrière die verdient ook dermate weinig... dat je, als je, zo'n als je spullen hebt en, en die flesje iets ver van de kassa af, af, zodat zij haar hand zou moeten uitstrekken om de spullen naar haar toe te trekken. Nou, dat doet ze niet. Daar heeft ze gewoon echt geen zin in. Dus je moet, als je iets koopt, moet je het echt pal voor de neus neerleggen, want anders eh, gebeurt er gewoon niks. Blijft gewoon heel slam zitten. Ja. Oh, wat ga jij nu, we hebben nog uh, anderhalve minuut, eh, Harriet, wat ga jij doen deze week? Komende week? Ik ga terug naar Havana ik ga terug naar Havana. Kijk, uh, uh, zometeen, eh, om twaalf, het is zometeen meteen 12 uur, dan is het Valentine's Day. En dat is een enorme happening. Dan gaat iedereen elkaar bellen en er wordt er overal gegeten en domino gespeeld. En dat, dat is echt een feest. Dus dat ga ik eerst hier meemaken en daarna ga ik overmorgen weer terug naar Havana. Nou, hartstikke leuk. We horen je volgende week weer. Hartstikke bedankt voor je verslag en heb veel plezier. Dag! Dankjewel. Oh, dat heeft eind toen. Oh ja, nee, ik had, ik had, die, ik had die Portugezen nog even. Of die Portugezen. Ja, daar, ja, oh, oh, goed nou. zo. Ah, is dat te lekker. Koepel, loco, loco. Loquissimo. Ah, dan voelt de zon ook een beetje. Komt er een beetje hier, hè? Zij moeten nog beginnen aan Valentijnsdag. En wij zijn al zes uur bijna op streek.